Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse oud-president Trump spant een rechtszaak aan tegen de commissie... die de bestorming van het kapitool onderzoekt. Die besloot onlangs om Trump te dagvaarden... om hem zo te dwingen te getuigen over zijn rol in de bestorming van het kapitool begin vorig jaar. Toen probeerden duizenden Trump-aanhangers de benoeming van zijn opvolger Joe Biden te voorkomen... Trump zou vanaf komende maandag moeten getuigen. Een advocaat van Trump zegt dat het congres niet een president kan oproepen om te getuigen vanwege de scheiding van machten. In de Verenigde Staten hebben de democraten de tussentijdse verkiezingen van deze week gewonnen in de staat Arizona. De senaatzetel blijft bij de huidige senator Mark Kelly, een voormalige astronaut. Daarmee hebben de democraten en de republikeinen allebei nu 49 zetels in de Amerikaanse senaat. In twee staten, Nevada en Georgia, is de uitslag nog niet bekend. Enkele honderden mensen hebben gisteravond in Horen meegelopen met een stille tocht voor een jongen van 14 die twee weken geleden om het leven kwam na een steekpartij. Deelnemers aan de stoet droegen fakkels. Er liepen ook veel jongeren mee. De 14-jarige Dani werd eind oktober vlakbij zijn school in Horen neergestoken en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij een paar dagen later overleed. Kort na het incident werd een jongen van 16 aangehouden. Jeugdzorg Nederland heeft kritiek op de plannen van het kabinet... voor het aanpakken van de problemen in de sector. Kinderen staan lang op wachtlijsten. Er is een gebrek aan hulpverleners en de werkdruk is hoog. De kabinetsplannen gaan vooral over de lange termijn... terwijl er nu iets moet gebeuren, zegt de jeugdzorg. Het weer, eerste kans op mist. Verder vandaag volop zon. In het noorden nog wat bewolking. Het wordt 13 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Ook morgen zon en wolkenvelden en dan een graad of 13.